Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Spaanse justitie, die al ruim 12 jaar in de gevangenis in Spanje zit. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Ondertussen is veroordeeld voor de beroving en gewelddadige poging tot verkrachting van drie vrouwen, ondanks tegenstrijdige getuigenverklaringen. De Nederlander is altijd blijven volhouden dat hij onschuldig is. De zaak wordt nu heropend op basis van onlangs opgedoken bewijs. Een Brit die gevangen zit in Engeland heeft schriftelijk toegegeven verantwoordelijk te zijn voor een deel van de vergrijpen in Spanje. Het mondiale antidopingagentschap WADA heeft de antidopingbureaus van zes landen geschorst. Het gaat om Andorra, Israël, Argentinië, Bolivia, Oekraïne en Rusland. Zij mogen de komende tijd geen zelfstandige dopingtesten meer uitvoeren. Het besluit volgt op een schandaal in Rusland waar atleten systematisch doping gebruikten. De VS loopt 5 miljoen euro uit voor informatie die leidt naar een van de leiders van islamitische staat, Abu Mohammed al-Shimali. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is hij verantwoordelijk voor het transport van jihadisten uit Europa, Australië en het Midden-Oosten naar Syrië. Al-Shimali wordt ook wel Tirat al-Jarba genoemd en staat op de lijst van gezochte personen van Interpol en op de sanctielijst van de VN-veiligheidsraad. De West-Afrikaanse terreurgroep Boko Haram was in 2014 de dodelijkste terreurbeweging ter wereld, blijkt uit de Global Terrorism Index. Die wordt bijgehouden door een Australisch instituut. In totaal kwamen vorig jaar ruim 6600 mensen om het leven door toedoen van Boko Haram. Dat waren er drie keer zoveel als het jaar ervoor en 600 meer dan het aantal doden op naam van islamitische staat.